in Santa Monica bij een helder de maan. In het zand lag de harmonica, daar zag men twee mensen staan. Na na na na na na na na na na na na na na. O lieve meid, kom lach en zing, ik schenk jou een ring. Santa Mónica. Jamaica.